Rien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Iran op het matje geroepen. De autoriteiten in het land namen onlangs de spullen van een Nederlandse diplomaat in beslag op het vliegveld in Teheran. Maar dat mag niet. Het ministerie vindt dat onacceptabel en wil de uitleg. In Mexico wordt gezocht naar 23 mensen die afgelopen weekend zijn ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de autoriteiten hadden gewapende mannen met een auto de poort van de gevangenis geramd. Dat gebeurde tijdens een uitbarsting van geweld in het land... nadat de leider van een van de grootste drugskartels ter wereld werd gedood. Daarop volgden wraakacties van kartelleden. Een 40-jarige Nederlander is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 20 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was lid van een bende die al een tijdje door de politie in de gaten werd gehouden. Hij werd betrapt toen hij 2 kilo fentanyl probeerde te verkopen aan een undercover agent. Fentanyl is een zware pijnstiller die zeer verslavend is. In de VS overlijden per jaar tienduizenden mensen aan een overdosis van zulke middelen. Nederland zou dit jaar het Europees kampioenschap Paralympisch zwemmen organiseren, maar ziet daarvan af. Het Internationaal Paralympisch Comité besloot onlangs dat atleten uit Rusland en Belarus weer welkom zijn onder hun eigen vlag en volkslied. Maar dat wil de zwembond niet faciliteren. In overleg met het ministerie geeft de bond de organisatie van het EK terug. Het is nog niet duidelijk of en waar het zwemtoernooi alsnog doorgaat. Het weer. Het is bewolkt, maar vanuit het westen klaart het geleidelijk op.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 Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop try to run and hide? about you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, baby. I wanna be a man. <laughs> Dit is ZFM 106.9 FM.